Jeroen van Kam met het NOS De Belastingdienst koos vooral mensen met een laag inkomen uit... om extra te controleren op fraude met de kinderopvangtoeslag. Dat zegt de fiscus tegen RTL Nieuws en Trouw... nadat beide media er vragen over hadden gesteld. Hogere inkomens werden juist ontzien. Volgens de fiscus bestaat er een statistisch verband... tussen de hoogte van het inkomen en de kans dat iemand een onjuiste aanvraag doet. Daarom werd gebruik gemaakt van een zelflerend algoritme... om die gevallen eruit te pikken. De man die gisteren in de Amerikaanse plaats Waukesha in Wisconsin... met zijn terreinwagen inreed op een kerstparade... had geen terroristisch motief, zegt de politie. De 39-jarige man veroorzaakt een bloedbad... door meerdere mensen omver te rijden in de optocht. Er vielen vijf doden en 48 gewonden. Zeker negen van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De man wordt aangeklaagd voor de dood van vijf mensen. Het motief van de dader is nog niet duidelijk. Wel melden verschillende Amerikaanse media... dat hij veelvuldig in aanraking is geweest met justitie. De politie heeft gisteravond in Zwolle 13 mensen opgepakt. De burgemeester had een noodbevel afgekondigd uit vrees voor ongeregeldheden. De arrestaties zijn verricht voor onder meer het bezit van vuurwerk... of het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. In Roosendaal pakte de politie acht mensen op... onder meer wegens brandstichting in een bushokje. Ook werd op meerdere plaatsen vuurwerk afgestoken. En ook in de stad Groningen was het enige tijd onrustig. Over arrestaties daar is niets bekend. De Franse premier Jean Castex is positief getest op het coronavirus... bleek kort na een bezoek aan de Belgische premier De Croo. De komende tien dagen zit hij in isolatie, zegt zijn kantoor... maar hij blijft wel aan het werk. Vanwege de besmetting van de Franse premier... gaat ook een deel van het Belgische kabinet in quarantaine. Het gaat onder meer om premier De Croo en minister Wilmes van Buitenlandse Zaken. Het weer vanuit het noorden bewolking met af en toe regen. In de ochtend in het zuiden nog wat regen. In de middag zo goed als droog met af en toe zon.